Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische droneaanval in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev... is vannacht zeker één dode gevallen. Elf anderen raakten gewond, zeggen lokale autoriteiten. Gisternacht kwamen bij een Russische aanval op Kiev zeker drie mensen om het leven. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio en speciaal gezond Witkov... spreken vandaag in Florida met een Oekraïense delegatie... Ze gaan het hebben over het omstreden Amerikaans-Russische vredesplan... voor een eind aan de oorlog in Oekraïne. In de Verenigde Staten zijn vier mensen omgekomen... na een schietpartij op een familiefeest. Het gebeurde in Stockton in de staat Californië. Tien mensen raakten gewond en het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. De lokale burgemeester van Stockton stelt dat de schietpartij plaatsvond op een kinderfeestje... De politie doet onderzoek en zegt dat het erop lijkt dat het een gerichte aanval was. Over de dader van de schietpartij is nog niets bekend en er is nog niemand aangehouden. Onderzoekers waarschuwen dat opgedane kennis over long-covid verloren dreigt te gaan. Het geld voor onderzoek raakt op en nieuwe financiering lijkt uit te blijven. Onderzoekers zullen hun aandacht daarom waarschijnlijk verleggen naar ziektes waarvoor wel onderzoeksgeld beschikbaar is. Bijna een half miljoen mensen zegt klachten te hebben door long-covid, meldt het RIVM. En er is nog geen zicht op genezing. Een casino in Australië heeft een stel betrapt... dat omgerekend ruim 700.000 euro won met vals spelen. Het stel uit Kazachstan gebruikte verborgen camera's... waarmee de kaarttafels werden gefilmd... en oordopjes om instructies door te geven hoe te wedden. Hoe het stel precies te werk ging, zegt de politie niet... om anderen niet op ideeën te brengen. Het casino in Sydney kreeg argwaan toen het stel opvallend vaak succesvol was. Het weer, af en toe zon, maar hier en daar ook soms een bui. Er staat weinig wind en het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Morgen dan eerst zonnig en droog, later bewolkt met regen. Het wordt morgen zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB.